kraan van oranje, doe open de De watergeus ligt aan de wal. De vloot vocht der geuzen, hij maakt geen akkoord. Hij vordert een bril op uw bal. Dat is het bevel van u mij op mij neer. En burgers, die baat u geen tegenstand meer. De water stond om de bril. 5000 ton De mannen zijn kloek en vol vuur. In ogenblik nog en zij stappen aan land. Zij wachten bericht in het weer. Gij moogt dus niet halen, open de poort. Nemen de geus en gaan stond zonder moord. Bezit van de vesting de bezit van de vesting en bril. Om de verzekering, ik moet spoelen. De klok heeft dat uur reeds gemeld. Ik zeg het, u geeft mij de sleutels niet vlug. Dan is reeds uw vonnis schuld. De wakkere keuze staat dan naar zijn dag. Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar. En smeren de dood op en bril. Het zweren de brood op de wiel. Hier brengt men naar buiten, daar schuld men bijeen. En spreekt over koppels van stad. De stad in hun handen, of alles de dood. Besluit op dat is de stad. Maar nauwelijks is hiermee de weerman gevleid. zo kwam de kruis in de bril. En zo kwam de kruis in de bril.